Zes uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW heeft als eerste de zorgpremie voor volgend jaar bekendgemaakt. En die stijgt met 4,50 euro per maand. En dat komt vooral door stijgende prijzen en salarissen. In de miljoenennota werd rekening gehouden met 10 euro per maand premiestijging. Dat is bij DSW dus ruim de helft minder... maar de verzekeraar zegt dat het ministerie de zorgkosten altijd te hoog inschat. Ook Nederlandse Ryanair-piloten gaan vrijdag staken. Ze sluiten zich aan bij collega's uit andere Europese landen. De vliegers willen Ryanair onder druk zetten voor een betere CAO. In augustus staken de piloten ook. Toen probeerde Ryanair die staking te breken... door piloten van elders in te zetten. Nederland roept andere landen op om werk te maken van de sancties tegen zes Libische mensenhandelaren. In juni zette de VN de Libiërs op een sanctielijst en volgens minister Blok is het nu zaak dat landen hun verantwoordelijkheid nemen en bijvoorbeeld de miljoenen die de smokkelaars in het buitenland hebben gestald bevriezen. Blok streeft ernaar om nog meer mensenhandelaren op de sanctielijst te krijgen. Alle vijf de nationale luchthavens hebben in het tweede kwartaal het aantal passagiers zien stijgen. Schiphol groeide het minst, maar is met bijna 19 miljoen passagiers nog altijd veruit de grootste luchthaven van het land. Nummer 2, Eindhoven, volgt op geruime afstand met 1,7 miljoen reizigers. In totaal vlogen er in het tweede kwartaal meer dan 21 miljoen mensen van en naar Nederlandse luchthavens. De Russische oppositieleider Navalny is meteen na zijn vrijlating weer vastgezet. Hij kwam vrij na een gevangenisstraf van 30 dagen... maar werd meteen veroordeeld tot nog eens 20 dagen cel. Die straf kreeg hij voor het organiseren van een illegale demonstratie eerder deze maand. Navalny zegt dat hij daar niks mee te maken heeft omdat hij toen in de cel zat. Het weer. Plaatselijk kans op mist en vorst aan de grond. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.